11 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben vanmorgen de degens gekruist in het eerste verkiezingsdebat. Het ging onder meer over onderwerpen als klimaat, immigratie, veiligheid en de Europese Unie. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. En de statenleden die dan gekozen worden, kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Gewone burgers kunnen dus niet op deze lijsttrekkers stemmen. De beoogde nieuwe ambassadeur van Amerika bij de VN heeft zich teruggetrokken voor de functie. In een verklaring staat dat Hedda Nauwert die beslissing heeft genomen in het belang van haar familie. Media melden dat Nauwert zich heeft teruggetrokken vanwege een visumkwestie met haar kindermeisje. Ze werd bekend als presentatrice van een ochtendshow op Fox News, de favoriete nieuwszender van president Trump. Een jonge automobilist is vannacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt... nadat hij met meer dan 200 km per uur een politieauto had ingehaald. De beginnend bestuurder reed op de N261 van Waalwijk naar Tilburg. Een videosurveillanceauto van de politie, die eruit ziet als een gewone auto, zette de achtervolging in. En uit een trajectmeting bleek dat de bestuurder een gemiddelde snelheid reed van 210 km per uur. Europa moet zijn 800 IS-strijders terugnemen die door de VS in Syrië gevangen zijn genomen, vindt president Trump. Doen landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk dat niet... dan zijn we gedwongen hen vrij te laten, schrijft Trump op Twitter. Hij vindt dat de 800 IS'ers die volgens hem afkomstig zijn uit Europa... in Europa moeten worden berecht. De Franse president Macron heeft felle kritiek op een deel van de gele hesjes. In Parijs riep gisteren een kleine groep demonstranten antisemitische leuzen... naar de bekende filosoof Alain Finkelkraut. Die had in een krant kritiek geuit op de gele hesjes. De politie greep in om de filosoof te beschermen. Winkelkraut werd eigen zeggen onder meer uitgemaakt voor smerige zionist. Het weer, vrij zonnig en droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen nog droog, wel in de loop van de dag meer wolkenwelden.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 die eigenlijk begon als saxofonist. We hoorden Opus de Funk als eh, introductie van het tweede uur ZFM Jazz... op zondagmorgen vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Uit alle landen, zei ik aan het begin van de uitzending... horen wij muziek zoals nu uit Denemarken... Daar hebben we de band van Arne Domnerus. En eh, wij gaan luisteren naar Jeeps Blues. thank you Jazz at the Pawn Shop. Dat is eh, in Kopenhagen een tent. En het was de groep van Arne Domnerus. We gaan nu naar een Nederlandse bezetting, een Nederlands hofje. Zoals heel veel muzikanten plegen te zeggen. Madeleine Bell met Korbakker, Frits Landsbergen, Allard Buwalda, Edwin Corsilius, Hans Dekker, Jeroen de Rijk. Nou, het grootste deel van deze bezetting eh, komt om en om, soms met meerdere tegelijk, hier eh, optreden in de krocht. En niet voor niks is dat een mooie cd geworden. The Look of Love, Madeleine Bell. Bel. Eh, ik had het over Jazz in de Krocht. En die serie is ooit begonnen met het eh, trio van Johan Clement... waarin eh, Erik Timmermans ook deelnam. En Johan Clement heeft met enkele Belgische muzici... een cd opgenomen, ooit... En daar wil ik graag een stuk van laten horen. Dat is het nummer Doxy. Dank je. Het, dat was dus Doxy. Het trio van eh, Johan Clement in eh, een jazzclub in het Belgische plaatsje Halle. De Blue Note Café in Halle. En deze live-opname die vertelt van alles wat er natuurlijk eh, op die bewuste avond gebeurd is. En dat is niet zomaar een avond. Dat was een avond met eh, de fantastische zangeres Deborah Brown. En daar gaan we nu naar luisteren. Nog steeds begeleid door eh, Johan Clement, Luc van den Bos op het slagwerk... en de grote Roger van Haverbeke op de contrabas. We gaan luisteren naar How Deep is the Ocean, Deborah Brown.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 Ik ga van deze cd de Board of Directors, Count Basie en de Mills Brothers, nog één stuk laten horen. En dat is een, eh, een stuk dat we kennen uit popmuziek. Maar zoals het hier vertoond wordt, is het, laten we zeggen, in onze ogen origineel. Sunny, Yesterday My Life. sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny sincere. Oh, Sunny, one so true. I and a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true. Oh, I Brothers, begeleid door het orkest van Count Basie. Vorig jaar hadden wij in De Krocht een optreden van zangeres, schuine pianist eh, Sanna van Vliet. Ik heb een cd voor mij liggen eh, over het verhaal over de cd. Ik heb regelmatig nieuwe cd's. Dat zijn dan tweedehandsen. En sinds, eh, die haal ik dan uit kringloop. Kringloop heeft eh, over het algemeen hebben de kringlopen fantastische eh, collecties met eh, cd's. En als je daarin gaat snuffelen, kom je de mooiste dingen tegen. En een van de kringloopwinkels die daarin uitermate gespecialiseerd is, is Dorcas in Heemstede. Daar staat een van de aartsvaders van ZFM Jazz, Frit Kroonsburg op zaterdag eh, alle cd's te sorteren. En er is een enorme collectie eh, prachtige jazz-cd's. En het is altijd smullen daar. Zo ook deze cd Sanne van Vliet. Die hier wordt begeleid door Marius Beets op de bas. En Master Erik Ineke op het slagwerk. En als extra op de tenorsax Ferdinand Povel. En we gaan luisteren naar het stuk Fooling Myself. I tell myself I'm through with you, and I'll have nothing more to do with you. I stay away, but every day I'm fooling myself. I tell my friends that I don't care. I shrug my shoulders at the whole affair. But they all know it isn't so. I'm fooling myself. Every time I pass and see my face in the looking glass, I tip my hat and say, How do you do, you fool? You're throwing your life away. I'm acting gay, I'm acting proud, and every time I see you in a crowd, I may pretend, but in the end, I'm fooling myself. Old Captain Shuffle van de groep Dirk-Jan Vennik op de Boogie Woogie piano. We gaan nog één keer naar Duitsland. Daar hebben we de Siemens Music Company, een big band met frisse arrangementen. En een van die stukken kennen we van Fats Domino, I'm Walking. Dat was de Siemens Music Company. En we gaan nu luisteren naar, eh, ja zou ik zeggen, onze eigen Ruud Brink. Een opname van het Rob Aangebeek Ruud Brink kwartet. Met uh, Emery op de bas en Jo Krause op het slagwerk. En we horen Ruud Brink ook zingen in het stuk. Eh, ja, dat is natuurlijk nog altijd wel spannend... Maar het stuk uh, dat we gaan beluisteren, dat heet uh, I Can't Start, I Can't Get Started. I've flown I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have charted, still I can't get started with you. Around a golf course, I'm under par, and all the moon I've got a house that is a showplace, yet I can't get no place with you. You're so, so supreme. Lyrics I'd write of you. Scheme just for the sight of you. both day and night of you. But what good does it do? I was consulted by Franklin D. Even greater Garbo had me to tea. But you've got me downhearted, cause I can't get started. supreme. Lyrics I'd write of you, scheme, just for the sight of you. Dream, both day and night of you. But what good does it do? I've been consulted by Stanley G. And Buddy DeFranco said maestro to me. He didn't mean it. But you got me downhearted. Recht applaus voor uh, Ruud Brink, Rob Aangebeek, Harry Emery en Joe Krause. We gaan nog één stukje eh, laten horen van deze live-opname.